Er hoeft ook geen verplichte borg van 20 euro meer op de kaart te staan. Reizigers krijgen dan iedere maand achteraf de rekening voor de gemaakte ritten. Het kost een euro extra per maand voor mensen met een abonnement... en eenmalig 10 euro voor wie geen abonnement heeft. Reizigersorganisatie Rover zegt in de krant dat heel veel treinreizigers op de saldoloze OV-chipkaart zaten te wachten, maar benadrukt wel dat er een sluitende klachtenregeling moet komen. In de Amerikaanse staat Maryland is de republikeinse senator John McCain acht dagen na zijn dood begraven. Hij is bijgezet op de begraafplaats van de US Naval Academy, de hoogste academie van de Amerikaanse marine en mariniers in Annapolis. McCain volgde daar eind jaren 50 de officiersopleiding. Als eerbetoon vlogen vier F-18 gevechtsvliegtuigen informatie over het terrein. Zaterdag was er een grote herdenkingsdienst in de kathedraal van Washington... met toespraken van onder andere de oud-presidenten George W. Bush en Barack Obama. De begrafenis was in besloten kring. De man uit Afghanistan die vrijdag op station Amsterdam Centraal twee mensen neerstak... was niet bekend bij de autoriteiten in Duitsland. De verdachte, Jawed S., had in Duitsland een verblijfsvergunning. De man van 19 stond niet bekend als islamitisch extremist, dat meldt een Duits persbureau. S. wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Amsterdam. De twee Amerikanen die S. neerstak waren volgens de politie willekeurige slachtoffers. Het weer vannacht een graad of 14. Overdag blijft het vaak bewolkt en kan er een bui vallen bij 22 tot 24 graden. Ook dinsdag en woensdag wisselen wolken en zon elkaar af en zijn buien mogelijk.